Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In West-Vlaanderen is nog een dorp ontruimd... omdat er een wolk salpeterzuur is vrijgekomen. Eerder moesten de inwoners van Zevenkoten hun dorp uit... nu ook Sint-Pieterskapelle. In totaal zijn bijna duizend mensen geëvacueerd. Het salpeterzuur kwam vrij toen een opslagtank... van een mestverwerkingsbedrijf in het dorp scheurde. De hulpdiensten krijgen het lek vooralsnog niet dicht. Daarvoor zijn deskundigen opgeroepen. Salpetersuur is prikkelend voor de luchtwegen, maar voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een gebied van een kilometer rond het bedrijf is afgesloten en het provinciaal rampenplan is in werking gesteld. Britse parlementariërs zijn boos over het plan van de Europese Unie voor het Britse schiereiland Gibraltar na de brexit. De EU wil dat de Spaanse en Britse regering afspraken maken. Spanje wil de Britse kolonie, die grenst aan Spanje, terug. Als er geen afspraken komen tussen Spanje en Groot-Brittannië vindt de EU dat Brits-Europese akkoorden die in de toekomst worden gesloten niet automatisch moeten gelden voor Gibraltar. En de Britten vinden dat de EU daarmee de kant van Spanje kiest. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben het afgelopen jaar in België ruim 70 miljoen euro aan tol betaald. En dat is meer dan 10% van de totale opbrengst van het tolsysteem. Het werd een jaar geleden ingevoerd en sindsdien betalen vrachtwagens per kilometer op Belgische hoofdwegen. De Nederlandse chauffeurs zijn de grootste inkomstenbron uit het buitenland. Transport en Logistiek Nederland is ontevreden over het systeem, vooral omdat het ook niet heeft geleid tot minder files in België. Het weer, het is overwegend bewolkt. Er trekken enkele buien naar het noordoosten. Daarbij is kans op onweer. Vannacht rond de 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Dan valt er nog een aantal buien. In het westen valt er wat minder. De middagtemperatuur is morgen rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal.